is de afgelopen jaren asbest vrijgekomen, meldt het tv-programma Zembla vanavond. Minstens één keer is daarom ook een partij brood uit de handel gehaald. Bakkersland levert aan onder meer Albert Heijn en Jumbo. De ovens van het bedrijf zijn zo'n 40 jaar oud en bevatten asbest als warmteisolatie. Inmiddels heeft Bakkersland besloten de ovens te vervangen, maar dat duurt nog twee jaar. Het is onduidelijk of het eten van asbest slecht is, zeggen deskundigen in Zembla. Daarom willen ze de onmiddellijke verwijdering van alle asbest uit de ovens. Het Belgisch bedrijf Indaver wil het restafval van de Syrische chemische wapens verwerken in Antwerpen. Dat melden Belgische media. Na verwerking aan boord van een Amerikaans marineschip blijft restafval over dat moet worden verbrand. Het bedrijf stuurt binnenkort een offerte naar de organisatie voor het verbod op chemische wapens OPCW in Den Haag, die de ontmanteling regelt van het Syrische gifgasarsenaal. De ex-vrouw van Marc Dutroux, Michelle Martin, mag naar Italië. Ze krijgt van de rechtbank toestemming om naar een evangelisch tentenkamp te gaan. Dat schrijft het Belgische krant Het Nieuwsblad. Het klooster waar Martin nu verblijft gaat sluiten. Martin wil graag gaan wonen in het tentenkamp in Toscane. Ze moeten mensen daar in zeven dagen overhalen daar te mogen blijven. Als haar dat niet lukt, moet ze waarschijnlijk terug naar de gevangenis. In het grootste deel van Europa zijn te weinig bijen om alle gewassen te bestuiven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waaraan wetenschappers van Wageningen University meewerkten. De onderzoekers denken dat het tekort vooral is ontstaan door de explosieve groei van biodiesel. Daarvoor zijn veel velden met planten aangelegd. Het aantal bijen is niet zo explosief gegroeid. Het weer, regen, wisselvallig en veel wind en vanochtend misschien nog wat zon.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 A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan ook 3. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Beverwijk 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-Oost richting Amersfoort... tussen af Volendam en de Zeeburgertunnel 5 kilometer. Bij de Zeeburgertunnel is nog de linker rijstrook dicht.